Volgens de bonden maken marechaussees geen schijn van kans bij geweld zoals in Parijs vorige maand. De kogels die ze nu gebruiken blijven steken in kogelwerende vesten en het bereik van hun pistool is 30 meter, veel minder dan een Kalashnikov. De Franse leraar die zei dat hij in de klas was aangevallen door een aanhanger van de IS... heeft alles verzonnen, zegt het Openbaar Ministerie. De man zou vanochtend voor schooltijd zijn aangevallen door iemand met een bivakmuts. Die riep volgens hem dat het een waarschuwing van IS was. Justitie sprak langdurig met de leraar en na verloop van tijd bleek dat hij het hele verhaal had verzonnen. Hoe hij dan wel aan zijn verwondingen komt wordt nog onderzocht. De laatste veranderingen in het belastingplan leveren geen nieuwe banen op. D66 had extra wensen in ruil voor steun in de Eerste Kamer. Maar uit berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat die geen effect hebben op de werkgelegenheid. Volgens staatssecretaris Wiebes komen er na de belastingverlaging van 5 miljard euro nog steeds 35.000 banen bij. In Zweden zijn twee mannen veroordeeld tot levenslang voor terroristische daden in Syrië. Tijdens een huiszoeking werd een USB-stick gevonden met video's van executies. Daarop zou te zien zijn dat de twee Zweden staan te juichen na de moord op drie Syrische mannen. De twee ontkennen enige betrokkenheid bij de moorden. Na de rechtszaak zeiden ze meteen dat ze in hoger beroep gaan. Het tijdschrift Vrij Nederland wordt een maandblad en gaat meer energie steken in zijn website. Door de hoge omloopsnelheid van nieuws en meningen is een abonnement op het weekblad voor veel mensen minder vanzelfsprekend, zegt hoofdredacteur van Exter. De veranderingen bij VN gaan banen kosten, maar hoeveel is nog onbekend. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en met lokaal wat regen. Morgen veel bewolking, in het noorden af en toe nog wat zon. S'avonds gaat het vanuit het zuidwesten regenen en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die voor veel vertraging zorgen. Onder andere op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Dorp 5 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Een half uur vertraging heb je op de A9 van Diemen naar Alkmaar... tussen de knooppunten Holendrecht en Badhoevedorp. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij... Op de A27 van Gorkum naar Utrecht kom je in een file van 2 kilometer bij Hagenstein door een ongeluk.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 Heet van de naald. single verscheen in de States en nu al in dit programma. Actueler kan niet. De Conscious Rednecks hebben de sleutel gekregen. Je hoorde dat in I've Got Your Key. Moses Wrangle mist helemaal niets en vertolkt dat in We Ain't Missing Nothing. En van wie is die sleutel dan wel? Die is van Ann en Jots Christina zingt erover. Nee hoor, alle gekheid op een stokje. De songs hebben niets met elkaar te maken. Van harte welkom en ik wens je weer veel luisterplezier. looking fine tonight. The curves of your body fit that dress just right. You know just what you're doing to me. Ain't no place else that I'd rather be than right here. I know that we had plans tonight one look and girl, I've changed my mind.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 She'll chain you up, make you cry, take you for a ride, hang you at the drive. Her name is Kayla Ann, and she wants to have a ball chained him up, made him cry, took him for a ride, hung him out to dry. Her name is Kelly Ann, and she wants to have a ball make you cry. Take you for a ride, hang you out to dry. Her name is Kelly and she wants to have a ball. dit eerste uur aandacht voor het album en de act van de maand. Ook het Nederlands blok komt weer aan bod. De original van deze week is Put Another Lock on the Fire. In het tweede uur een cover van deze song. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Van alle countryhelden uit de jaren 90 was Alan Jackson altijd het meest bescheiden. Garth en Shania gaven de meest spectaculaire concerten. En Reba had naast haar muziek ook een carrière als tv-ster. Maar Alan Jackson was altijd gewoon Alan Jackson. Een sympathieke gast met een mooie donkerbruine stem die met de regelmaat van de klok albums van een constant niveau afleverde. En dat doet hij nog steeds. In de afgelopen jaren verschenen er maar liefst vijf Jackson-albums en nu is er het nieuwe Angels and Alcohol, waarop Jackson laat horen dat hij het nog altijd niet verleerd is. There you were standing by the screen door slamming, rather clear what's taking place. You were holding on to Louis, he was packed and he was heavy. That plastic handle just about to break. Well, then you picked up Chloe, she knew y'all were going. She started barking like a tank. Well, I was shocked and I was joking, but I would not be lonely. Cause I got Jim and Jack in hand string bikinis, your apple martinis. Take what's left there in the bank. Take your flat iron and your curlers, your sparkling water, and that damn perfume I never liked. Take your black Mercedes, all that stuff for ladies. To me, you're just a total blank. Came a little sad and called up my old dad. He said, Son, you just woke me from my nap. I told him you had left me. He said, Son, now don't you hate me. You know exactly what I think. You know you're better off. You can fish and you can golf. You still got Jim and Jack and Hank. I began to listen to songs out in my truck you couldn't crank. I started feeling empty, then again it hit me. I've got Jim and Jack and Hank. Take a string bikini, your apple martinis. Take what's left all that stuff Dat was Alan Jackson met Jim en Jack en Hank. De eerste single afkomstig van zijn laatste album. Sarah Gail Meach neemt het sokje van hem over met At the Bar Again. Yeah, I found love in Southern California. But And I've got no one in Southern California except for the locals at my neighborhood bar. So I He lied to me in Southern California on a day trip to Tijuana to buy some pills in bulk. And it's lonely here in Southern California. Man, those city lights can make you feel We were van de maand. Voor een korte tijd in de late jaren 80 was Katie Oslin een van de meest populaire vrouwelijke countryzangeressen. Zij was heel anders dan elk van haar collega's. En ze kwam met een hele moderne country pop aanpak, compleet met synthesizers. Met Hey Bobby scoorde Katie Oslin een top 10 hit. We schrijven 1987. ben nog geweldig trots op het feit dat ik in 1986 Lee Towers in contact heb gebracht met Dobie Gray. Het gevolg was dat Dobie in Lee's Gala of the Year stond. Ter gelegenheid daarvan werd het album From Where I Stand uitgebracht. Helaas zonder veel succes, hoewel de titelsong een juweeltje is. Tell me what you see. Do you understand how much your love has done for me? Is it clear? I will always want you near. Is it written in my eyes how much I love? From where I stand, you are the break of day. You're a silver thread of starlight in the evening. I could hardly feel my heart before you held it in your hand, and I. and my heart is gone. de original van deze week. Tom Paul Glazer scoorde solo zijn grootste hit met de door Shell Silverstein geschreven Put Another Lock on the Fire, met als hoogste positie de 21ste plaats in de country hitlijst. Ook leverde hij een bijdrage aan het album Wanted The Outlaws, samen met Willie Nelson, Waylon Jennings en Jesse Coulter. Begin jaren 80 was hij met zijn broers Jim en Chuck in Nederland. In het tweede uur een cover van Put Another Lock on the Fire. Put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans. And go out to the car and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe. And then go fetch my slippers. And boil me up another pot of tea. Then put Now don't I let you wash the car on Sunday Don't I warn you when you're getting fat Ain't I gonna take you fishing with me someday Well, a man can't love a woman more than that Ain't I always nice to your kid sister Don't I sweet, and you know it ain't feminine to fight. So put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans. Go out to the car and lift it up and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers. and boil me up another pot of tea. Then put another log on the fire, babe, and come and tell me why you're leaving me. Hij is net gescheiden van Hollywood-actrice Manny Moore en wordt ongelukkig van het vooruitzicht van de winter. Het zou de eerste eenzame kerst in vijf jaar worden. Ik dacht bij mezelf, wat de fuck ga ik doen, zegt Adams in een interview met het Rolling Stone magazine. Troost vindt hij in 1989, het hitalbum van Taylor Swift dat op dat moment alle records breekt. Adams hoort meer dan gelikte popsongs. Ik bleef maar nadenken over de emoties in de nummers en de manier waarop ze in elkaar zaten. Luisterend naar het album ontstond voorzichtig het idee om de nummers volledig om te vormen naar zijn eigen stijl. All You Had To Do Was Stay is een van die bewerkingen. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Tex-Mex en Cajun muziek wordt ook in ons eigen land gemaakt. Een drietal songs heb ik voor deze rubriek geselecteerd. Dwayne Verheijden is door good old Flaco Jiménez in de armen genomen en hij steekt de oude meester naar de kroon. Samen met zijn band de Tex-Mex Explosion vertolkte Dwayne het Los Lobos succes Serenata Norteña. Vervolgens zoeken we het in de Cajun als Captain Gumbo het aloude Colinda voor het voetlicht brengt. Pinchitas Caliente waagt zich aan het door Dick van Altena geschreven Go in Loco. Al sonar del bajo sexto, al compar del contrabajo chicken que no venga con mariachi, que no venga con orquesta o con chaparrita Crossroads. Kees down. country. Adios, man, to go And to the end of the world I will follow That's what you said, microwave Laredo It's not the end of the world to me Adios man, I'm going loco My heart is sad, I'm missing you so You left me behind Now I'm losing what's left of my mind me why did you decide to go, leaving me here lonely and solo. Now that I know that the Nuevo Laredo is the end of was het blokje country uit eigen land. Op zijn onlangs uitgebrachte album Cash Country gaat Don Henley het duet aan met Dolly Parton in When I Stop Dreaming. Het is meteen de mooiste song van het hele album. Fresh New Country When I stop dreaming That's when I stop loving that I ever been hurt in my life. The first time I ever have wanted to die was the night when you told me you loved someone new, and you asked me if I could forget. favoriete album van de maand. Tien nummers schotelt hij ons voor. 6 ballads en vier midtempo nummers. Het openingsnummer You Can Always Come Home is meteen een van de hoogtepunten, een ballad die langzaam op gang komt, maar steeds indrukwekkender gaat klinken. Alan Jackson. Gotta live a little before you die. So open that door. Step out in the bright sunshine. Follow your heart and remember anytime. You can always come home. chase those dreams. And when you lay down at night, you know that there's someone praying for you every day, even if you never. was young. My daddy said to me the very same words, and I took those words with me when I was afraid. I'd pull them out and think just how much they mean to me. You can always come home. Wherever life's road leads, you can get back to a love that's strong and free. You'll never be alone. In your heart, there's still a place, no matter how right or wrong you've gone. You can always come Voor mij was dit een happy hour. Hopelijk voor jou ook. En als dat zo is, neem ik je graag mee naar het tweede uur van Crossroads. Sonny Sweeney helpt een handje bij dit afscheid voor even. Welcome to happy hour. on the neon sign. He won't if I stop for just one. I could still make it home in time. As my eyes grow accustomed to smoky dim lights, I see the jukebox near the door. wenst jullie allemaal fijne dagen en...